Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 gedaald naar het laagste niveau in jaren. Uit CBS-cijfers blijkt dat er een daling was van 5 Een stikstofoverschot is stikstof dat nergens voor gebruikt wordt en in de lucht of bodem verdwijnt. Een groot overschot wordt gezien als slecht voor het milieu. De daling in 2021 komt onder meer doordat er in gras voor de koeien minder stikstof zat. Ook waren er minder varkens en kippen dan in het jaar ervoor. De politie in Californië heeft enige tijd een wit busje omsingeld... in de zoektocht naar de man die dit weekend tien mensen doodschoot... in een voorstad van Los Angeles. Op beelden leek het alsof iemand over het stuur hing van het voertuig. Of het gaat om de dader van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft daar nog niets over gezegd. Zaterdagavond opende een schutter het vuur in een dansstudio in Monterey Park. Daarbij vielen tien doden en raakten tien mensen gewond. Over hun motief is nog niets bekend. Als Polen tanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt... zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd... tegen een Franse tv-zender. Dat interview kwam na een top tussen Duitsland en Frankrijk in Parijs. Oekraïne vraagt al langer om tanks in de strijd tegen Rusland. Polen en Finland willen Leopard-tanks leveren... maar omdat die van Duitse makelij zijn... is daarvoor toestemming nodig vanuit Berlijn. In Rusland heeft de voorzitter van het Lagerhuis gereageerd op het besluit van ruim 50 landen afgelopen vrijdag om een nieuw wapenpakket naar Oekraïne te sturen. Hij zei dat dat zal leiden tot een wereldwijde ramp. En landen die meewerken aan de leveranties riskeren zelfvernietiging, zei de Rus. Op de bijeenkomst afgelopen vrijdag namen de bondgenoten van Oekraïne geen besluit over tanks. Het weer. Het is vannacht droog en bewolkt.